Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Israëlische leger heeft flyers uitgestrooid over het noorden van de Gazastrook. In de flyers wordt opgeroepen om het gebied zo snel mogelijk te verlaten. Mensen verplaatsen zich nu naar het zuiden van het gebied, vertelt correspondent Nasra Habiballa. We weten niet precies hoeveel, maar we zien en we horen ook wel dat er echt wel grote groepen mensen die kant op trekken en dat het daardoor ook echt wel een chaos is. Eh, maar er zijn ook mensen die achterblijven, mensen die bijvoorbeeld nog zoeken naar gemiste, eh, vermisten onder eh, ingestorte gebouwen die ze niet willen achterlaten. De Verenigde Naties hebben Israël Vraagt om de oproep terug te trekken... omdat het bijna onmogelijk is om meer dan een miljoen mensen zo snel te verplaatsen. Bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn meerdere meldingen binnengekomen over Fouad L. Die geneeskundestudent wordt verdacht van het doodschieten van drie mensen in Rotterdam eind vorige maand. De inspectie wil niet zeggen wat er door wie er melding is gedaan. Ook bij de Openbaar Ministerie kwamen meldingen over Fouad L binnen. Morgen kan het voor de 150ste dag achter elkaar 15 graden of warmer worden. En dat zou een record zijn. Nooit eerder was het zo lang achter elkaar zo warm in ons land. En de reeks van warme dagen begon op 18 mei dit jaar. Maar echt lang gaat het niet meer duren. Waarschijnlijk eindigt de warmtereeks in de loop van de volgende week. En een bijzonder gezicht vanmiddag op de grachten door Utrecht. Een boot met een grote geldzak erachter. Gevolgd door studenten in een kano die telkens net niet bij de zak geld kunnen. staat symbool voor een stagiair die veel werk doet, maar amper betaald krijgt. Zelfs niet bij een 40-urige werkweek, zegt deze student. Met een zak geld aan een hengel stonden wij te roepen dat ze koffie voor ons moesten halen. Kopietjes maken. Eh, maar bijvoorbeeld ook dat ze maar lekker bij Ome Duo gaan lenen als ze geld nodig hebben. De studenten Gemeenten willen dat er een verplichte stagevergoeding komt van minimaal 500 euro per maand. Het zou niet zo mogen zijn dat omdat jij niet de kans hebt om je ouders lief aan te kijken... jij geen stage kan lopen of studievertraging moet oplopen... of jezelf een schulden moet steken om alsnog maar die stage te lopen. Dan het weer in het noordwesten wat regen. Verder droog en af en toe een zonnetje bij maximaal 24 graden. Aan zee kan de wind hard tot stormachtig zijn. En vanavond krijgen we regen met onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De meeste files worden korter. In de regio Noord-Holland staan nog 70 kilometer file bij elkaar. De langste files staan op de A2 Amsterdam richting Utrecht...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 Het leger van Israël ontkent stellig dat het in de Gazastrook witte fosfor gebruikt. Human Rights Watch kwam gisteren met de beschuldiging dat er witte fosforgranaten werden afgeschoten. Demissionair premier Rutte heeft nieuwe militaire steun aan Oekraïne toegezegd. Nederland gaat extra Patriot-raketten en patrouilleboten sturen.